Door Almegens met het NOS-journaal. Iraanse politici zijn kritisch over uitlatingen van hun president Pezeskian. Die bood vanochtend buurlanden excuses aan voor de Iraanse aanvallen. Pezeskian zei dat zijn land zou ophouden... als ook Iran niet meer door die landen werd aangevallen. Parlementsleden vinden dat zwak en onaanvaardbaar. Ze vinden dat de landen met Amerikaanse basis excuses moeten maken. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken liet weten dat die aanvallen doorgaan... Als Trump escalatie wil, dan krijgt hij escalatie. Bij de Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds maandag bijna 300 mensen gedood. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn er ook ruim 1000 mensen gewond geraakt. Israël heeft Libanon de afgelopen dagen zwaar getroffen. Vooral in het zuiden van het land. Libanezen ten zuiden van de Litani-rivier kregen het advies om te vertrekken. Ook Beirut, de hoofdstad van Libanon, werd de afgelopen dagen getroffen door reeksen zware aanvallen. Naar aanleiding van evacuatiebevelen en bombardementen zijn honderdduizenden Libanezen op de vlucht geslagen. Uit voorzorg heeft Kuwait de productie van olie en benzine verlaagd. Aanleiding zijn de aanhoudende aanvallen van Iran... en Iraanse bedreigingen richting schepen die door de straat van Hormuz willen varen. De maatregel kan de olieprijzen verder opstuwen... waardoor benzine aan de pomp mogelijk nog duurder wordt. Een man van 71 tegen wie 14 jaar cel was geëist voor moord... is door de rechtbank vrijgelaten. De zaak draait om een moord in 1992. Toen werd in Den Haag een 64-jarige garagehouder doodgeschoten. Ruben B. kwam destijds als verdachte in beeld... maar hij kwam vrij door gebrek aan bewijs. Een jaar geleden werd hij weer opgepakt.